Wekers zei dinsdag in de Tweede Kamer dat hij niet wist dat een bende toeslagen incasseert voor Bulgaren die niet in Nederland wonen. Medewerkers van de Belastingdienst zeggen dat de staatssecretaris liegt. De Servische president Nikolic heeft in Bosnië vergeving gevraagd voor onder meer de misdaden die zijn begaan in Srebrenica. Nikolic is omstreden omdat hij ontkent dat de massamoord in Srebrenica genocide was, zoals het Joegoslavië-tribunaal heeft vastgesteld. Die ontkenning neemt hij in een interview met een Bosnisch televisiestation niet terug. Wel biedt hij excuses aan voor de moordpartij in de voormalige Boslim-enclave. Het hele gesprek wordt op 7 mei uitgezonden. Daarin kondigt de president ook aan dat hij Srebrenica gaat bezoeken. De hoofdverdachte in de mishandelingszaak in Eindhoven moet door België aan Nederland worden uitgeleverd. Het Hof van Antwerpen heeft bepaald dat de jongen van 17 naar Nederland moet. Aanvankelijk zou hij niet uitgeleverd worden omdat hij minderjarig is. Maar volgens de rechter is zijn aandeel in de mishandeling op 4 januari zo groot dat dat zwaarder weegt. De advocaat van El zegt in Belgische media dat hij in cassatie gaat tegen het besluit. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak Vaatstra. Daarmee is het vonnis tegen Jasper S. van 18 jaar cel definitief geworden. S. zei eerder al dat hij de straf accepteert. Het OM zegt dat het in het belang van de nabestaanden is om de zaak te beëindigen. S. is veroordeeld voor de moord en verkrachting in 1999. In Landgraaf heeft de Fiat een illegale sigarettenfabriek opgerold. In een lood stond apparatuur, zo'n 5000 kilo ruwe tabak en verpakkingsmateriaal. Er werden zo'n 5 miljoen sigaretten in beslag genomen. Die lagen in een pand in Heerlen. Negen mannen zijn opgepakt voor illegale productie en voor belastingontduiking. Dan nog het weer, misschien nog een bui en vooral in het zuiden geregeld zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen regen en dan wordt het maar 10 tot 12 graden.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 Not many women can refuse dip pimping. I'm a nice guy, but don't get it confused. Shake it up. Get up. Do it like it. you don't like work. Hey, hey, hey, Baby, can you breathe? I got this from Jamaica.